9 uur. Door met het NOS-journaal. Steeds vaker belanden gebruikers van lachgas met brandwonden in het ziekenhuis. Dat komt doordat ze de koude tank waarmee ze de ballonnen bijvullen... tussen hun benen klemmen. En doordat ze onder invloed zijn, merken ze niet direct... dat de binnenkant van hun bovenbenen bevriest. De afgelopen weken zijn 14 lachgasgebruikers... in brandwondencentra terechtgekomen. Er komen steeds minder snoepwinkels en steeds meer gespecialiseerde chocoladezaken... blijkt uit onderzoek van ABN AMRO. Sinds 2005 daalde het aantal snoepwinkels met een kwart... terwijl de chocoladezaken verdubbelden. Deskundigen zeggen dat chocola een veel gezonder imago heeft dan snoep. Vier op de tien sigaretten stoten te veel schadelijke stoffen uit... maar dat leidt bijna nooit tot boetes. Dat komt doordat bij de tests een marge geldt van 20 meldt het AD. Van de ruim 100 sigaretten die in 2017 werden getest... voldeden er 43 niet aan de norm. Maar alleen het merk Lexington kreeg een boete. Violist André Rieu stelt 700 ton staal beschikbaar... voor het herstel van de Notre-Dame in Parijs. Hij gebruikte de stangen tien jaar geleden voor het decor van grote stadionshows. De laatste jaren worden ze verhuurd. Rieu zegt dat het staal kan worden gebruikt om stijgers te bouwen... rond de verbrande kathedraal. Als de Fransen ingaan op zijn aanbod... zijn er volgens Rieu ongeveer 80 vrachtwagens nodig... om het staal naar Parijs te brengen. Het duel van Ajax tegen Juventus is gisteravond door 3,7 miljoen mensen bekeken. De wedstrijd was te zien bij Veronica. Na de beschouwing keken 2,2 miljoen mensen. Dat was gisteravond het één na best bekeken televisieprogramma. De thuiswedstrijd in Amsterdam trok vorige week een kleine 3,5 miljoen kijkers. Het weer. Vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. In het zuiden en midden valt er mogelijk een bui en het wordt ongeveer 17 graden. Morgen meer zon en 20 graden. De dagen daarna nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De dagelijkse files worden langzaam maar zeker weer wat korter. Staat nog wel file op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam... tussen knooppunt De Hoek en de aansluiting met de A10 10 minuten vertraging... en dat komt door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. Op de A27 van Almere naar Utrecht is een ongeluk gebeurd. Tussen Hilversum en Utrecht-Noord heb je daardoor een kwartier vertraging. Daar is de linkerrijstrook dicht... Ook 10 minuten oponthoud nog op de N201 van Hilversum naar Uithoorn. Tussen afrit Nederhorst Den Berg en de aansluiting met de A2. En op de N516 van Zaandam naar Oostzaan staat het nog vast.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 But we both know it. We got all night to fall in love, but just like that, we fall apart. We're broken, we're broken. Mm, nothing, nothing, nothing gonna save us now. gonna save us now. Nothing, nothing, nothing gonna save us now.